Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Sjaak Rijken zal onthaal krijgen in Woerden als hij terugkomt naar Nederland. Volgens de Woerdense burgemeester Molkenboer heeft Rijken laten weten... dat hij de initiatieven hartverwarmend vindt... maar dat hij vooral prijs stelt op rust. De Nederlander werd maandag bevrijd door Franse militairen. Dat gebeurde in het noorden van Mali, waar Rijken in 2011 werd ontvoerd... door islamitische terroristen. Het is nog niet duidelijk wanneer Sjaak Rijken naar Nederland komt. FNV-voorzitter Heerts heeft op het hoofdkantoor van ING in Amsterdam een boze brief aangeboden. Daarmee reageert de vakbond op het bericht dat ING uitzendkrachten ontslaat... om te vermijden dat zij recht krijgen op een ontslagvergoeding. Heert zegt dat hij ziedend is. Vooral ook omdat de top van ING de salarissen voor zichzelf fors heeft verhoogd. Minister Ascher is het met Heerts eens. Ook hij vindt het schandalig. Minister Dijsselbloem had de Tweede Kamer duidelijker moeten informeren over de salarisverhoging bij ABN AMRO. In een debat vandaag zei de minister dat hij daarin tekort is geschoten. De Kamer ging akkoord met de excuses en wil dat Dijsselbloem voortaan de Kamer beter informeert. Dijsselbloem zei eerder vandaag dat hij overwoog om het vertrouwen in de ABN-bestuurders op te zeggen... toen ze volhielden dat de salarisverhoging door moest gaan. Uiteindelijk deed Dijsselbloem dat niet, omdat de salarisverhoging niet tegen de regels was. Bij een schietpartij in een gerechtsgebouw in Milaan zijn drie doden gevallen. Een van de doden is een rechter. De schutter is een Italiaanse man die terecht stond voor valsheid in geschriften. De man pakte tijdens de zitting een wapen en begon om zich heen te schieten. Hij doodde zijn advocaat en een medeverdachte in de rechtszaal... en vervolgens schoot hij op een andere verdieping een rechter neer in zijn werkkamer. De man vluchtte daarna op een motor. De politie kon hem net buiten Milaan arresteren. Het weer op de meeste plaatsen is het helder met opklaringen. Vannacht kan in het noorden weer nevel of mist ontstaan. Morgen wordt het zonnig. Er is dan wel veel hoge sluierbewolking. Kan het 21 graden worden. Op de Wadden wordt het een graad of 15. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit eh, zijn de langste files in de Randstad, of in ieder geval de, wegen met de meeste vertraging. De A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden 8 kilometer. A2 Utrecht Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Eveningen 11 kilometer. De rechte is daar dicht. En de A9 vanuit Amstelveen naar Diemen staat tussen Amsterdam Zuidoosten en het knooppunt Diemen 4 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag. Eh, daar staat tussen Driebergen en de afrit Kanalen-eiland op de parallelbaan van de A12 bij Utrecht 9 kilometer file. a 20 richting Gouda tussen knooppunt plein en Nieuwekerk 6. En de A27 Utrecht-Gorkum ook 6 kilometer tussen Everdingen en Noorderloos.